uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nancy Pelosi is de komende twee jaar voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Op de eerste zittingsdag van dit jaar kozen de leden de 78-jarige Pelosi als voorzitter. Ze was van 2007 tot 2011 ook al Speaker of the House. De Democraten kregen door de tussentijdse verkiezingen in november een meerderheid in het huis. Met de machtsovername is het huis ook diverser dan ooit. Zo zitten er voor het eerst moslima's en inheemse Amerikaanse vrouwen in de democratische fractie. En ook de eerste openlijk homoseksuele man. Zo'n 30.000 huishoudens in Zweden zitten waarschijnlijk nog een week zonder stroom... na de zware storm die dinsdagnacht over Scandinavië trok. In het kustgebied bij Stockholm en Uppsala zijn bomen op elektriciteitsmasten gevallen... die daardoor zijn geknakt of omgevallen. Het herstel gaat lang duren omdat het gevaarlijk werk is. Er liggen nog bomen over de elektriciteitsleidingen... en de duisternis van dit jaargetijde maakt het werk ook lastig. Dezelfde zware storm veroorzaakte het treinongeluk op de Grote Beltbrug in Denemarken, waarbij acht doden vielen. Rapper Feist, die op nieuwjaarsdag werd doodgeschoten... wordt morgen door zijn vrienden herdacht op het Heemraadsplein in Rotterdam. Feist werd doodgeschoten na een ruzie in een café om een omgestoten drankje. Zijn broer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De schutter is nog niet aangehouden. Er waren zeven mensen aangehouden, maar die worden niet meer verdacht. Een van hen zit nog wel vast voor verboden wapenbezit. In Japan zijn 252 handgeschreven gedichten ontdekt van de vroegere keizer Hirohito. Hij heeft ze waarschijnlijk geschreven in de laatste jaren voor zijn dood. De vondst is een paar dagen voor zijn 30ste sterfdag naar buiten gebracht door een Japanse krant. Terugkerend thema in de gedichten van Hirohito is de schaamte over de rol van Japan in de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht kans op lichte vorst. Morgen bewolkt met mogelijk wat regen in het oosten en noordoosten. Het wordt 4 tot 7 graden. Ook in het weekend veel bewolking en kans op regen. Maximum temperatuur dan rond de 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Alternative FM. Ja, er zitten wat hiccups in eh, dit eh, systeem kennelijk. Eh, want dat heeft hij al eerder laten horen in dit uur. En dit gebeurde dus ook al met Don't Let Me Go van de Tiger Pilots. De band die ook al onlangs heeft meegedaan in die tweede voorronde van de Robak. Akda wordt. nou, niet volgende week. Over twee weken zul je daar een gedeelte van horen. Wat, wat ze dat, hoe ze dat hebben gebracht. een deel heb ik ook een beetje weergegeven op de sociale media. En dat gebeurde tijdens dat optreden wat spectaculairs, wat weinig mensen weten. Maar eh, de bassist eh, Ludwien eh, Schouten die heeft op een gegeven moment even zijn vinger open gehaald tijdens een <laughs> intense baspartij. Dus dat, ja, dat weten dan maar weer weinig. En, dan maar gewoon doorspelen. Dat, eh, dat, dat is een nagel die dan op een gegeven moment afbreekt als je ja, pittig staat te spelen. En dan eh, vliegt het bloed overal. Maar dan is het zoiets als... Ja, de show must go on natuurlijk. Eh, dat hebben die jongens wel heel goed eh, begrepen. Het tweede uur van deze Alternative FM. De eerste van 2019 is begonnen. Uh, alweer ja, dik een uur onderweg. En deze hebben we meegenomen uit 2018. En dat is Joël Guarachan en haar nummer Stained Glass. border within and down. It's gonna be a tough one. Even though all the shutters are closed, we know it will be grim. But it's sturdy. It will hold the house that we solid ground. So seek a nice place to settle down your pounding heart. By the time we open up the shutters, we'll have a new start. We'll weather the storm, whether it's cold racing, but heck, I don't care, cause there's sun at the end. And we both know it's no secret. It's not the first storm that we've seen. We have lost some faith but it's never too late to say what you're thinking. We've all the time in the world as the winds are circling the house. We'll weather the storm, whether it's cold or leuk. Eh, als eh, eh, bands hun een nieuwe single gaan promoten... doen ze dat net na de donderdag. Dat, dat gebeurt regelmatig. Dan ergens in het weekend of op vrijdag. Maar net niet op een donderdag. zodat wij er dan ook nog wat aan zouden kunnen hebben. Maar dat, dat laten ze dan toch weer even achterwege. Jammer, jammer, jammer. Maar goed, Marvin Day. Dit was het eh, eerste nummer wat eh, nog eh, van een album moet gaan komen. En dat was Bold Everything Down. En daarvoor was het trouwens een, een nummer die ik ook nog eventjes moet opzoeken. <laughs> Steinglas van Joel Goershar. ja, ik brek er zo wat mijn mond over. En over Marvin Day gesproken. Dus twee, nog twee nachtjes. Eigenlijk nog één. Want hij heeft het gisteren nog eh, gepost. En dat nummer dat heet Little Boy. Die heeft hij trouwens hier ook eh, gespeeld toen ze 6 december van het afgelopen jaar... dat is nog niet eens zo lang geleden hier hebben gespeeld. Dat eh, geldt niet voor deze dame, die heeft hier ook gespeeld. Maar dat is nog iets van veel langer terug. Ik geloof zelfs in oktober dat ze hier geweest is. En dit is ook wel een, een leuk nummer. En dat nummer dat heet Quickstep van Anke Tim. Sadly, I've been suffering lately, but not really, I'm just being crazy. suffocating lights grow till my sight turns hazy. All I see is where I'm not aware I would eventually want to be. Part of me admits that it's probably a face I'm in, but facing it's not changing it. The fact that I still feel like shit, things I didn't should have done just tend to follow me along. was eh, Cas de Band. Eh, en hij wordt natuurlijk voor een deel gedragen door uh, Ronkers. Die zelfs ook nog deel uitmaakt van die andere band die je net hebt gehoord. Van de Marvin Day Band. maar daar neemt hij een wat bescheidenere rol. Want dat is de band van de heer D. Zegt hij, <laughs> zegt hij ook. Zij heeft hij ook letterlijk gezegd bij ons in de uitzending. Maar we proberen natuurlijk altijd wel ergens achteraan te gaan. Dat we het zover voor elkaar krijgen. Dat hij ook nog eens een keer met natuurlijk eh, ehm, ja, ehm, eh, hier, hier een keer gaat komen met die band. Want dat eh, zou natuurlijk het, wel het, het allermooiste zijn. Ehm, het is januari en voor de popmuziekliefhebbers betekent dat ook weer het uh, festivalseizoen alweer het nodige... ja, dat bij, bij sommigen het festivalbloed weer een beetje sneller doet slaan. Want het eerste echte festival dat staat alweer zo wat voor de deur. Eh, ik eh, ben, eh, zoals gezegd, ben ik met de jaarwisseling ergens op een eiland geweest. op een waddeneiland. Daar schijnen nu een paar containers zijn aangespoeld. Wordt, is ook niet echt heel erg fijn. Maar in Groningen hebben ze een heel mooi muziekfestival. Hebben ze op Vlieland ook. Hebben ze Into the Great Wide Open hebben ze daar. maar in Groningen hebben ze er ook een. In de wintermaanden dat speelt zich altijd wel ergens af binnen kamers hoor. Dat is, eh, of eh, in zalen. Eh, zoals bijvoorbeeld gewoon in de Student Hotel, Brouwerij Martinus. En dat zijn precies plaatsen waar Fan, deze Groningse band... en die bestaat uit Frank de Boer en... ja, ik dacht dat zij uh, Schouten heette. Ja, want dat is eigenlijk de naamgever van, uh, van deze electroband. En het is nou, niet alleen elektro, er zit ook een beetje trip op achtige uh, eh, tafereelen in. En nou zeg ik van ja, ze zullen eh, te zien zijn en dat is over twee weken dus al. Eh, tijdens dat Eurosonic Noorderslag, uh, Electrosonic Noorderslag heb je ook nog. Eh, dat is op 17 januari en op 18 en 19 januari, nee op 18 januari zelfs, zijn ze gewoon op een aantal plaatsen te vinden in de stad. Ehm, ze zullen zo om voor achter de Student Hotel zijn en daarna bij Brouwerij Martinez. Dat speelt zich af rond het middelen nachtelijk uur. En om voor die mensen dan de boel eh, al een beetje in de stemming eh, te brengen... nou hebben we hier dus eh, de laatste single die ze in september hebben uitgebracht. Het nummer dat heet Fatal. you Ooit heeft eh, Marnix Dorrestein, eh, beter bekend als zijn alter ego X, <clears throat> een eh, nummer geschreven. dat, dat heeft hij toen op een gegeven moment samen met zijn goede vriend Jelte Tuinstra. Was hij op pad in Amsterdam en toen kwamen ze bij zo'n kledingwinkel. En ja, beiden vonden een zeer interessant jasje waarop de verkoper zei... Ja, maar het is alleen maar voor dames. What the heck? Was dat het antwoord eigenlijk of was een beetje de gedachte van beide heren... Totdat Marnix eh, op een gegeven moment besloot om dit nummer te schrijven. Eh, en The Difference. En ik denk dat hij toch nog wel een vooruitziende geest heeft eh, gehad. Want tegenwoordig is er behoorlijk wat te doen op het, ja, het genderneutrale vlak wat dat er gaat. Dat er eigenlijk geen onderscheid meer gemaakt moet worden van ja, of je nou een mannetje, vrouwtje of weet ik veel wat bent. En eigenlijk is dat misschien ook wel het beste. Want we zijn tenslotte allemaal mensen, toch? En eh, daar gaat dit eh, eh, nummer onder andere over. Daarvoor hoorden we een nummer van Fan. En dat nummer dat heet Vettel. nu, tijd ook toch. We blijven een beetje in de elektrosfeer hangen. Want deze dame heeft het goed gedaan... tijdens de grote prijs van Rotterdam destijds. En ook in de popronde heeft ze een eh, behoorlijke goede indruk achtergelaten. En dan heb ik het over Verena Woord. En het nummer wat ze eh, heeft eh, geschreven onder het project Woord is dit woord met Nobody Else. catching me. I try to run, but there's no escaping it. van de bands die Emiel Schaap heeft eh, eh, versleten... die zijn eindeloos, maar met de Audio Adam schijnt hij toch behoorlijk wat succesvol eh, te zijn. De band komt uit Utrecht-Groningen, want daar, zijn, de band daar is de band een beetje actief. Eh, bestaat uit naast Emil Schaap, Robert-Jan Zichterman en Thierry Koekoek. Eh, ja, binnenkort, in maart dus, gaan zij de volgende album, het derde album presenteren. Dit is eh, weer even vooruitgeschoven. Emma Watson heet het nummer. Nou, wat heeft Emil Schaap dan onder andere gedaan? Grass, dat heeft hij gedaan. Daybroke heeft hij gedaan. Panday, die ga je zo dadelijk horen. En dit nummer wat hij heeft gedaan met Emma Watson. Nou, over Panday, die band is helaas ter ziele. Dat heeft hij onder andere gedaan met eh, Ruben van Wiggen. En de dame in kwestie is Kim Erkens. Het is de enige echte opvolger dus van Capgras. Jammer dat het geen lange leven beschoren is. Maar eh, toch laten ze mooie dingen achter. Bouw is dit. Queen. ik een persoonlijk lijstje mocht eh, maken van eh, alle goede nummers eh, die ik goed vind. Fleetwood Mac met The Chain, maar TB Flores met The Different Man. Die komt wel ook in het lijstje van de vijf beste nummers voor hoor. Het is gewoon een lijflied uh, inmiddels geworden. Different Man, daarvoor Pandey en Bow Deeper. Dit gaat wel weer terug naar 2014. Toen deze dame zeer bijzondere muziek wist uit te brengen. Het is een beetje stil, maar dat heeft ook eh, te maken met de werkzaamheden ergens aan de andere kant van de plas. Hier is aan met Shadowland. Nick Drake. Het eh, bracht de tijd alweer op eh, bijna 10 uur. Eh, ik heb er nog één en dat is de nieuwe van Marvin Day. En dat nummer dat heet Little Boy. Straks veel plezier met Vader Veugen. En wat Marcus en mij betreft, ik tot volgende week en Marcus tot over twee weken. In the winter, nobody's out. In the winter, the world seems yours. So let's go out, even though it's snowing. Let's take the world upon a dare. Let's see what it has in store that will carry us away. Little boy, don't you worry Little boy, let me worry about you. And it's summer, and everyone's out. Oh, it's summer, and you cannot seem to breathe. So let's stay in.